Trump traveled on Epstein's private jet, quote, more times than previously has been reported. At least eight times between 1993 and 96. And on a flight in 1993, according to the email, there was just three passengers, Trump Epstein and what's described as a 20-year-old woman. Maar dat betekent niet dat Trump ervan wordt verdacht dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Jeffrey Epstein werd verdacht van seksueel misbruik en mensenhandel. Hij overleed in zijn cel zes jaar geleden. De Amerikaanse president Trump ligt in eigen land steeds vaker onder vuur vanwege zijn banden met Epstein. Een tegenvaller voor Nederlandse boeren. Die krijgen van de Europese Commissie niet opnieuw een uitzondering om meer mest te mogen uitrijden over hun land. Volgens Brussel is dat slecht voor de waterkwaliteit en zorgt het voor extra stikstofuitstoot. Klimaatactivist Greta Thunberg is in Londen opgepakt. Ze deed daarmee aan een pro-Palestina-demonstratie. De demo was bij het kantoor van een verzekeraar... die samenwerkt met een Israëlische wapenproducent. Thunberg werd opgepakt omdat ze een verboden Palestina-actiegroep steunde. Die staat in Engeland op de terrorisme-lijst. En bijzonder nieuws uit Nieuw-Zeeland. Daar is een baby takahe geboren. Dat is een hele zeldzame vogel. En het verhaal wordt nog specialer, want experts dachten dat de ouders van deze mini takahe onvruchtbaar waren, vertelt deze vogelexpert. Zo laat de natuur en vogels zeker ons keer op keer eh, versteld staan. En, en weet je wat het extra mooi is? Weet je al zo'n verhaal, hè? Eh, rond kerst, een vogel die bijna uitgestorven is, die dan onvruchtbaar en toch een jong. Het is een beetje natuurlijk een, eh, een, een Jezus-verhaal, maar dan onder de vogels. <laughs> Het vogelgezin leeft nu in een afgesloten deel van een natuurreservaat. Over een paar maanden mogen ze eruit. Dan zal de mini-takahe ook een naam krijgen. Het weer bewolkt, maar droog bij een graad of 5. Morgen af en toe zon, maar het is wel kouder.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 Just let me be the leader. Keep your eyes on check me. You won't need to take a breather. Sliding into motion naturally. Don't let your body miss a beat was there. Deny my place time. You squander wealth that's mine. My light will shine so brightly it will blind you. there's something inside so strong, so strong. something inside so strong. so strong. And I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. thought that my pride was gone, oh no.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 De partijleiders van D66, VVD en CDA gaan met een goed gevoel de kerstdagen in. Dat zeiden ze na afloop van de laatste ronde van besprekingen... voordat ze een korte pauze inlassen tot begin januari. Volgens D66-leider Jette zijn ze heel ver gekomen, ook wat de financiën betreft. Bij het ongeluk gisteravond in Nunspeet waren geen drank en drugs in het spel, meldt de burgemeester. Mogelijk werd de bestuurder onwel. Negen mensen raakten gewond. De slachtoffers komen voor een groot deel uit twee families. Nederlandse boeren krijgen niet opnieuw een uitzonderingspositie om meer mest uit te rijden.